Vijf uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal Wereld. Uit cijfers van de Mexicaanse Burgerraad voor Openbare Veiligheid... blijkt dat er bijna 120 moorden per 100.000 inwoners zijn gepleegd. Tweede op de lijst is San Pedro Sula in Honduras... dat afgelopen jaar het hoogste moordcijfer had. En San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, is derde. Volgens de organisatie liggen in Latijns-Amerika de meeste gevaarlijke steden. Het gaat dan om plaatsen die niet in oorlogsgebied liggen. In een psychiatrisch centrum in België heeft een man zeven mensen verwond met een mes. Twee van hen zijn nog in levensgevaar. De 19-jarige man die de mensen aanviel was een patiënt van het centrum. Omdat hij aan het eind van zijn traject zat, mocht hij de instelling een dag verlaten. Hij keerde terug met een mes en viel volgens Belgische media zes personeelsleden en een patiënt aan. Zijn motief is nog onduidelijk. De Amerikaanse president Obama wil een verbod op de eenzame opsluiting van jeugdcriminelen. Volgens de president kan het strafmiddel leiden tot zware psychische problemen bij minderjarige gevangenen. In de Washington Post schrijft Obama dat gevangenen te vaak alleen in een cel worden opgesloten, ook als dat niet echt nodig is. Na het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie blijkt dat dat kan leiden tot zware, blijvende psychische schade. Zo zouden gevangenen die lange tijd alleen zijn opgesloten sneller zelfmoord willen plegen. Louis van Gaal heeft zijn ontslag aangeboden bij Manchester United... na de zesde nederlaag in de competitie van afgelopen weekend, meldt The Guardian. United verloor thuis met 1-0 van Southampton. Volgens de Engelse krant heeft Van Gaal later vandaag een gesprek met vicevoorzitter Woodward... om zijn toekomst bij de club te bespreken. Het weer bewolkt en aan zee kan het hard waaien. Op sommige plekken kan wat regen vallen. Het is een graad of 6. Overdag eerst af en toe zon. Smiddags is het opnieuw vrij zacht bij zo'n 10 graden. Tegen de avond gaat het weer regenen.